en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS-journaal. Groeiremmers kunnen bij vrouwen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Dat meldt het Erasmus Medisch Centrum... die het gebruik van de medicijnen afraadt als het niet medisch noodzakelijk is. De universiteit in Rotterdam deed onderzoek bij honderden ex-gebruikers. Vrouwen die groeiremmers hebben gebruikt... hebben een grotere kans dat ze niet zwanger kunnen worden. Het beheren van de pensioenen is de afgelopen tijd een stuk duurder geworden. Sinds 2008 zijn de bestuurskosten van de 20 grootste pensioenfondsen... met ruim 60 gestegen tot 6,2 miljoen euro. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zitten daar ook de vergoedingen bij... die bestuurders krijgen voor het voorbereiden en het bijwonen van vergaderingen. Door de economische crisis moeten volgens de pensioenfondsen vaker worden vergaderd. En doordat bestuurders geen vaste vergoeding krijgen... maar vaak per vergadering worden betaald, lopen de kosten hoog op. De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea van afgelopen nacht scherp veroordeeld. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft laten weten dat de Veiligheidsraad het er later vandaag over zal hebben. Noord-Korea zegt dat de lancering was bedoeld om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Veel landen vrezen dat het gaat om een test met een raket die ook atoomladingen kan vervoeren. Prinses Mabel zal vandaag voor het eerst sinds het ongeluk van prins Friso aanwezig zijn bij een officiële gelegenheid van het Koningshuis. Ze is samen met koningin Beatrix en andere leden van de koninklijke familie... aanwezig bij de uitreiking van de Prins Klausprijs. Die prijs wordt vanmiddag uitgereikt in het Paleis op de Dam... aan een Argentijnse uitgeverij. En sitarspeler Ravi Shankar is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison. Ravi Shankar is de vader van de zangeres Nora Jones. Hij was 92 jaar. Het weer nog, in de rustgebieden regen, landinwaarts buien, winterse buien. Vanmiddag droger en wat zon. Aan zee wordt het een graad of 5. In het zuidoosten blijft het de hele dag licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In heel Nederland staan er nog 52 files. Dit zijn de langste files in de Randstad. A1 richting Amsterdam tussen Muidenberg en Diemen 8. En op de A4 richting Amsterdam tussen Roelewaar en Sveen en Hoofddorp 6. A8 richting de hoofdstad voor het Koenplein 5 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp 13 kilometer. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft 7. En ook 7 kilometer op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Wadernooien. A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 6. En de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen 5. En eh, bijna aansluitend tussen Hilversum en Utrecht-Noord 6 kilometer. De A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leuzen-Zuid 13 kilometer. En op de A44 richting Amsterdam tussen no Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦玄白。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 a diamond Shine bright like a diamond rise to the universe as we moonshine a diamond. So shine.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 home. And in that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 wenst jullie allemaal...